Net als in Katwijk en Akrum in Friesland. Op het Museumplein in Amsterdam lijkt het feest nog wel door te gaan. Daar doen ze het namelijk net even anders met vuurwerk, licht, lasers en drones. Vorig jaar in Londen bijvoorbeeld was er ook al een echt een combinatie met licht en vuurwerk. Ik denk dat dat wel een beetje de toekomst heeft. Echt gewoon meer dingen gaan zoeken. Hè. Dus inderdaad ook met drones en, en vuurwerk. Juist de combinaties. En dat licht, is, is, daar zit zoveel kracht in en zoveel dynamiek. En dat kan je zo op de muziek leggen dat je heel erg het feestgevoel ook kan creëren. In Scheveningen en Duindorp gaan de vreugdevuren vanavond al in lichterlaaien vanwege vanwege de weersverwachting. Zo'n duizend jonge drugsgebruikers uit Zoetermeer en omgeving kregen vandaag een sms'je van de politie. Daarin stond dat hun 06-nummer was gevonden in de telefoon van een drugsdealer. Vervolgens bood de politie hulp aan bij het stoppen met drugs. Het was alleen een waarschuwing. De politie slaat de nummers niet op in het systeem. Veel mensen in Zuid-Korea dachten dat ze een ufo hadden gezien in de lucht. Social media en websites stonden bol van berichten over een zwevend object... mysterieuze lichten en een regenboogkleurig dampspoor. Het bleek uiteindelijk net iets anders te zijn. Niks buitenaars, maar gewoon een raket. Dat laat het Zuid-Koreaanse leger weten. En zo klinkt het nu in veel tabakswinkels en boekhandels. Ja, ondanks de inflatie vliegen de oudejaarsloten de deur uit. Merkt ook de eigenaar van de Primera in Apeldoorn. Vandaag gaat eh, gemiddeld de helft van de klanten met een lot de deur uit. Eh, morgen is dat 80% en hangen de mensen in, eh, ja, met de benen buiten de deur, zoals wij dat zeggen. Maar wie kopen die loten? Nou, het blijken juist mensen met een laag inkomen te zijn, zegt deze gedragspsycholoog. En dat heeft er vaak mee te maken dat zij ehm, het idee hebben dat ze daarmee een soort van de kans kunnen vergroten om een standaard manier van leven te kunnen verbeteren verbeteren eigenlijk. Maar volgens experts is de kans op het winnen van de hoofdprijs zo klein... dat je je geld toch echt beter op een andere manier kunt besteden. Het weer. Overal is het nu wel zo'n beetje droog. Morgen af en toe buien en het waait dan weer heel hard. Maar koud wordt het niet tussen de 13 en 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een viel in onze regio op de A10, knoop het Koenplein richting knoop het Amstel. Tussen Osdorp en Amsterdam Buitenveld het hier kleine 10 minuten vertraging.